And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? I think of her, but she thinks only of him. And though it's only a whim, she thinks of him. is made. Dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me how, what can I do? So she dresses in black. And though she never come back, she's dressed in black.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 Hey little lady, you love me? As much as you tell me you do. Oh, I'm not the man you game I've been playing is through. Little girl, do you trust me? Oh, I'm gonna tell you no lies. I'm gonna come clean, don't make a scene. I've been hiding behind a disguise. Oh, I'm the man from Manhattan, Olay. The man with the price on his head. surface is satin, the line is his head. Yeah, heard from Manhattan. Ooh. Surface is sodden. The lining is laid with lead. Cause I'm the man from Manhattan, or lead. Everybody listen. The man with the price on his head. Lots The man from Manhattan. The surface is sodden. The lining is laid with lead. de donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501.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 this love be the fading sky? We could drift all night into the new sunrise. Pass me a drink of maybe two. One for me and one for you. drop them sails and get inside. When will the weather ever let us go? I guess we'll have to wait until the trade winds blow. between what we are, what we see. There's nothing in between what we are, what we see, what we are. We are just on a lifeboat, sailing home with our drunken hearts and our tired bones. When I just take one last look around, yeah, and every place feels like a Internet only. No fucking place so high. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Echte muziek. you love me, baby? Still you tell me maybe that someday, will I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I will leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die.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 Doom, gloom and misery. That's what you get to me. set my shed a stood still. Do do run, run, run, do do run, run. And somebody told me his name was Bill. Do do run, run, run, do do run, run. Yeah, my heart stood still. Yeah, his name was Bill. Yeah, when he walked me home. Do do run, run, run, do do run, run. He knew what he was doing when he caught my eye. To do run, run, run, to do run, run. He looks so quiet, but my oh my. To do run, run, run, to do run, run. Yeah, he caught my eye. Yeah, but my oh my. Yeah, when he walked me home. To do run, run, run, to do run, run. He picked me up on Sunday and he looked so fine. To do run, run, run, to do run, run. One day soon I'm gonna make it mine. To do run, run, run, to do run, run. Yeah, you look so fine. Yeah, I'm gonna make him mine. Yeah, when he walked me home. To do run, run, run, to do run, run. To do run, run, run, to do run, run. To do run, run, run, to do run, run. To do run, run, run do run, run, run, they do run, run.